brought you an album with a song. Just Black Legend, You See The Trouble With Me in de ATFC Paralytic Remix. Oh, oh, oh, hij is binnen hoor. Hij is binnen en hij heeft het druk. Onze enige echte DJ Dion Sydney. En volgens mij had hij ook nog wat leuks te melden. Dennis, vertel even wat. This is grade A 100% pure Colombian cocaine, ladies and gentlemen. Disco shit. Dat was Dennis. Hey, het komende uur staat hier helemaal voor je klaar. DJ Dion Sydney. Dit is het op jou. CFM Zandvoort. Cause Thank you. yeah, you keep on, yeah, you won't stop. You keep on, yeah, you won't stop. Yeah, you keep on, yeah, you won't stop. You keep on, yeah, you won't stop. Yeah, you keep on, yeah, you won't stop. You keep on, yeah, you won't stop. Yeah, you keep on, yeah, you won't stop. You keep on, on, on, on, on. Stop, get it on, stop, get it on, stop, get it on, get it on, stop, on, stop, yeah, it won't yeah, it won't stop, it won't yeah, it stop, it won't yeah, it stop, it won't yeah, it stop, it on, stop. it ごめんね。 Thank you. want hij wordt nooit meer hetzelfde. Heel leuk dat je luistert. Dit is CFM Zandvoort met See It. Brian Wheels of Steel. Niemand minder als de one and only Dutch talent. DJ Dion Sydney. De komende 25 minuten staat hij nog voor je klaar. Daarna neemt de one and only DJ JK de Wheels of Steel over. En hij gaat je verblijden met een 1 uur lang durende set. Tot 12 uur. Is het shit! Make some noise! giving life, giving life. Give it now, give it now, give it now.